Goedemiddag, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Friesland heeft last van het water. Onder andere in Harkema, Kootstertille en Buitenpost in het noorden van de provincie... liepen kelders onder en stonden straten blank. En op een paar plekken regende het zo hard dat er wateroverlast ontstond in verzorgingshuizen. Sommige bewoners zijn naar een hogere verdieping gebracht. Zoals hier in de Westereen, vertelt de brandweer. Nou, je kan je voorstellen dat het een, een, een, een enorme impact gewoon had eh, op deze bewoners. Binnen eh, oudere, kwetsbare mensen. Die mensen zijn erg onder indruk. Op sommige plaatsen in Friesland viel, viel meer dan 100 mm regen. Normaal valt er volgens Weer Online in de maand juli in totaal zo'n 87 mm. Bij een busongeluk in Kroatië zijn zeker 10 mensen omgekomen. Dat aantal kan nog oplopen doordat er ook 30 gewonden zijn en een paar mensen zijn er slecht aan toe. De bus was op weg van Duitsland naar de hoofdstad Kosovo en belandde vanochtend op zijn kant naast de weg. Hulpdiensten hebben vannacht in het Merwedekanaal in Utrecht gezocht naar mensen die in het water waren beland. Al snel werd een man gevonden die na een paar drankjes dacht dat het een goed idee was om een duik te nemen. Omdat niet duidelijk was of er nog iemand in het water lag, werd er verder gezocht. Uiteindelijk gingen agenten naar het feestje waar de zwemmende man vandaan kwam. Daar werd duidelijk dat een tweede feestganger die met de zwemmer mee was gegaan inmiddels veilig thuis was. Bij de meeste sporten op de, op de Olympische Spelen is het erg stil. Want ja, er is geen publiek bij. Maar bij skateboarden klinkt het zo. Ja, best druk dus. Het zijn vooral journalisten die afkomen op het skateboarden. Die sport is voor het eerst een Olympische sport. Bedoeld om meer jongeren bij de, bij de Spelen te betrekken. En de pers is enthousiast. There's more energy. I think skate is all about this energy. In this edition we can have so much energy. But I think everyone's trying to make it happen here. Voor Nederland komen Roos Zwetsloot van 20 en Kate Oldebeuving van 16 in actie. Uiteindelijk pakte een Japanner het eerste goud. En dan nog het weer. Er is zon, maar er zijn ook stapelwolken die vanmiddag uitgroeien tot buien. Die kunnen best wel stevig zijn met hagelweer en windstoten. En het wordt een graad of 24. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... bij knoop het Rotterpolderplein 4 kilometer langzaam rijdend verkeer.